Katrien Straatman met het NOS-journaal. De partijtop van D66 houdt conclusies uit een vertrouwelijk rapport... over grensoverschrijdend gedrag van een prominent lid al een jaar verborgen... schrijft de Volkskrant, die schriftelijke communicatie in handen heeft. Daarin zou staan dat partijstrateeg Frans van Dribbelen in 2015 en 2016... een vrouwelijke medewerker heeft gestalkt, bedreigd en gechanteerd. Partijleider Kaag zei vorig jaar dat er geen bewijs was van grensoverschrijdend gedrag... Maar volgens de Volkskrant baseren ze zich toen op een onderzoek dat nog niet af was. Zeker vier d ers eisen nu opheldering en willen een nieuw onderzoek. Britse commando's hebben in de afgelopen weken officieren van twee Oekraïnse bataljons getraind in de buurt van Kiev. Dat zeggen Oekraïense commandanten tegen de Britse krant The Times. De Oekraïners kregen training in het gebruik van antitankwapens die Londen naar het oorlogsgebied stuurde. Dat de Britten nu in Oekraïne zijn was niet bekend. Vlak voor de invasie haalde het Verenigd Koninkrijk, net als andere westerse landen, de militaire instructeurs juist weg uit Oekraïne. Premier Johnson wilde voorkomen dat de militairen in gevecht zouden raken met het Russische leger, waardoor de NAVO ook betrokken zou raken bij de oorlog. Vanwege de oorlog in Oekraïne passen veel Nederlanders hun energieverbruik aan. Dat blijkt uit een peiling van het AD. 46% van de ondervraagden zet de verwarming een graadje lager, zoals het kabinet had gevraagd. Ook zegt een deel van de ondervraagden minder vaak de auto te pakken en korter te douchen. In Harderwijk hebben 200 huishoudens ten onrechte een energiesubsidie van 800 euro ontvangen. Geld dat ze moeten terugbetalen. Het kabinet geeft gezinnen die rond moeten komen van 120% van het sociaal minimum... een eenmalige uitkering vanwege de stijgende energieprijzen. Wat er precies fout is gegaan in Harderwijk is niet duidelijk.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 Ja, het duurde even, nu gaan we weer leven. En haal ik alles in en krijg alle nieuwtjes in de krant. Gaat de trein nog rijden? Gaat de zon nog schijnen? Wat is er in de wereld aan de hand?